Mark Visser met het NOS Journaal. Korpschef Gerard Bouwman van de Nationale Politie roept zijn collega's op om het hoofd koel te houden. Bouwman schreef een blog naar aanleiding van de agent die vorige week werd veroordeeld tot twee jaar cel voor poging tot doodslag. De korpschef schrijft dat het vonnis heftige emoties en reacties bij politiemensen losmaakt. Bouwman zegt dat te snappen, maar roept zijn collega's op om zich niet te laten verleiden tot ongepaste uitlatingen in de pers of op sociale media. Ook benadrukt de korpschef dat hij zijn veroordeelde collega volledig steunt in diens hoge beroep. Koerdische extremisten van de PKK hebben gezegd dat ze vannacht twee politiemannen hebben doodgeschoten in de Turkse grensplaats Ceylan Pinar. Het dorp ligt op zo'n 200 kilometer van Suruç, waar maandag bij een zelfmoordaanslag een bloedbad werd aangericht. Volgens extremisten is de dood van de agenten een vergelding voor de aanslag waarbij 32 Koerdische jongeren om het leven kwamen. TJ van Garderen is ziek uit de Tour de France gestapt. De Amerikaan stond derde in het algemeen klassement... op ruim drie minuten achter gele Chris Froome. Van Garderen begon nog wel aan de 17e etappe... maar werd meteen op achterstand gereden. Er werd door zijn ploeg nog wel teruggebracht naar het peloton... maar kort daarna besloot de Amerikaan toch af te stappen. Dagelijks betalen tientallen NS-reizigers ten onrechte een paar euro extra als ze bij het overstappen door de in- en uitcheckpoortjes moeten, ontdekte reizigersorganisatie Rover na een klacht van een reiziger. Het probleem doet zich voor als mensen op een station via de poortjes naar een ander perron moeten. De NS rekent dan ten onrechte 2,20 euro extra. Op korte termijn kan het probleem niet worden opgelost. Gedupeerden kunnen bij de klantenservice van NS het teveel betaalde bedrag wel terugkrijgen. Het weer, zonnige periode, vooral aan het zuidoosten en langs de noordkust enkele stapelwolken. Het is een graad of 23. Vannacht mogelijk wat lichte regen en dan morgen overdag geregeld zon bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS.